uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Minister Blok ziet weinig ruimte voor nieuwe internationale sancties tegen Rusland. Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat het Russische optreden tegen Oekraïnse schepen van afgelopen weekend niet ongestraft mag blijven. Minister Blok zei dat hij niet terugschrikt voor sancties, maar hij benadrukte dat hij dat in internationaal verband wil doen en daarvoor weinig steun verwacht. Ook ziet minister Blok niets in het sturen van NAVO-schepen naar de zee van Azov, waar president Poroshenko van Oekraïne eerder om vroeg. Er komt een extra proef met een snelle intercity vanuit Groningen naar de Randstad... die ook stopt in Assen. Dat heeft de NS e toegezegd in een gesprek met de gemeente Assen. De NS e wil de reistijd tussen de Randstad en Noord-Nederland verkorten. In de oorspronkelijke proef zou station Assen worden overgeslagen. Het spoorbedrijf zegt daarom nu twee verschillende proeven te doen... en daarna bekijkt de NS e welke variant het beste bevalt. De Utrechtse universiteitswijk De Uithof krijgt een andere naam. De gemeenteraad heeft besloten dat de wijk voortaan Utrecht Science Park heet. De wijziging kost in totaal 400.000 euro. Zo moeten bijvoorbeeld verkeersborden op de snelwegen vervangen worden. De kosten voor de gemeente Utrecht zijn ongeveer 77.000 euro. Reggae komt op de UNESCO-lijst voor immaterieel werelderfgoed. Volgens de VN-organisatie gaf reggae-muziek ooit een stem aan de onderkant van de maatschappij. Maar nu wordt het gespeeld en geliefd door velen in de samenleving. Het besluit viel op een VN-bijeenkomst op Mauritius. Twintig andere tradities werden ook toegevoegd aan de UNESCO-lijst... zoals de Ierse balsport hurling, Oostenrijkse lawinepreventie... en het traditionele Koreaanse worstelen. En het laatste was opmerkelijk. Het was voor het eerst dat Noord- en Zuid-Korea samen een voorstel indienden. Het weer dan de regen trekt weg. Temperatuur daalt naar een graad of 9. Morgen vooral smiddags af en toe zon. En dan wordt het maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. Dan zou er iets moeten gebeuren. En dat gebeurt. Should I know the words for this? Should I walk you home? Should I what it's worth. Cause no word can make up for what's done. Can I leave a message on the fridge just as if this is no wish? it was supposed to be. Cause no words can tell us now. call you once or twice to make up. Would you mind if I don't? Would you mind if I refuse to go? Cause I want us to play on. Was dat met To Say Goodbye eh, van het eh, album Tree of Life. De Ever After Project. Twee jaar geleden is dat eh, gedaan en opgezet door onder meer de Met en door Michel Ebbe. Die je straks ook nog hoort. En dat had allemaal te maken met het nichtje van de Met. die uiteindelijk ja, ziek is geworden. En ja, er is helaas heeft het nichtje het ook niet meer na kunnen vertellen. En toen vroegen ze zich af is er ook nog bijvoorbeeld eigenlijk muziek voor kinderen als ze eh, er niet meer zijn. En dat was de uitdaging die meer Rotterdamse muzikanten zijn aangegaan. Waaronder Linda Kreuze eh, dat eh, gedaan hebben. En daarom gaan wij dat vandaag nog eens een keer dunnetjes overdoen. Dat project, de Tree of Life, de Ever After Project... komt dus vanavond in, nou ja, in een behoorlijke prominente rol voorbij. Niet alleen dat, want we hebben ook een gast. En dat is Dusty Stray. Hij komt niet uit Engeland, heb ik me laten vertellen, maar uit Amerika, de staat Texas. En hij woont tegenwoordig samen weer met zijn vrouw. En dat is een Nederlandse vrouw. Hier in Nederland. Dus dat is eh, eigenlijk de hoofdmoot eh, van vandaag. We gaan praten over het eh, nieuwe, merk, nieuwe werk van Dusty Stray. En achter Dusty Stray schuilt Jonathan Brown. Want dat is de man waar het om gaat. Hij is niet alleen, hij heeft ook nog, eh, nog iemand anders meegenomen. Dat is een echte Engelsman. Dus wat dat gaat, eh, gaat het eh, helemaal goed komen. Straks tussen, ehm, nou, laten we zeggen, tien... Voor half negen begint het eerste blokje van twee. En daarna volgt om tien over half negen het tweede blokje van twee. Met in het derde uur dan nog eens een keer twee nummers in eh, het eh, tweede uur. Dus dat eh, staat allemaal te wachten. Nu moet ik iets gaan doen, want op een, een of andere manier vreet hij dit niet in het systeem. Dus ik moet iets anders gaan bedenken. En dan moet ik dat dus weer eens eventjes kijken of ik dat op een, een of andere manier kan krijgen. Het is een band die meedoet aan de Roep Akda woord. En de band heet Operation Hurricane. En hun nieuwe single heet Mary Jane. En die ga je dus nu horen. I could go home, but I know Take a chance and empty beds won't help. Cherish what's left of your innocence. You know whether it starts and so whether it ends. do light slips through the door. The subway shakes my floor. The clock's held eight thirty thirty-four hours, but the afternoon's already come and gone. krijg je als je op een gegeven moment met handen en voeten staat te gebaren van... Uh, ja, nee, dat moet hier... Eh, ja, ja, ja de, die inderdaad. Uh, dat was Joël Goersian. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. <laughs> En de dame heeft vorige week haar EP Silhouette gepresenteerd. Vorige week hebben we al een single van haar gedraaid. En dit staat er ook op. Forgive Me heet, heet het nummer. En inmiddels is onze Amerikaanse gast. Eh, tegenwoordig met, uh, ja, hij woont hier in Nederland en hij kan het ook eh, redelijk goed verstaan. Dus we hebben een beetje afgesproken in het Nederlands, maar ook in het Engels te doen. We beginnen in het Nederlands, dat lijkt me wel toch wel leuk. Tof, Jonathan, dat je gekomen bent. Dankjewel. Ja, want drie jaar geleden was je hier voor het laatst. Ja, ja, ja. De ja. ja ehm, now we're in English uh, again. Uh, but uh, I, I, said in I have said in the in the earlier previous show before eight eight o'clock that you was coming from uh, that you are coming from England. Yeah. You're coming from Texas, America. Yeah, oorspronkelijk, ja, yeah. Texas. Ja, eh, oorspronkelijk dus uit Texas. Dat, eh, dat daar komt hij vandaan. Um, ja, want je bent getrouwd met een Nederlandse, vrouw. Ja, een Nederlandse vrouw. Ehm, drie jaar geleden was je hier ook. Ja. En eh, nu ben je weer terug van weg geweest eigenlijk. Ja, in de, in de tussentijd woonden we wel in, in, Amerika ja, voor anderhalf jaar. Uh, maar nu zijn we terug te, blijven. Zeg eh, was dat eh, voor jouw werk? <laughs> dat, je naar Amerika voor, de... mijn vrouw. Ah, ja. ja. Dus, jouw vrouw heeft ook eh, banden met, met, het, land, met het, land, <laughs> het land waar jij ooit <laughs> vandaan komt. Nu wel, ja. Ehm, toch niet in Amerika, maar wel hier in Nederland. Is de, is de atmosfeer in Nederland dan toch anders? Oh ja, oh ja, ja. En, ja uh, wij, wij, woonden daar uh, in, de, in de tijd van Trump. <laughs> De, de, de Trump... Uh, ah, de Trump period, ja. Zeg maar, yeah. De, de, elections, ja. De ja, US elections. tijdens de verkiezingen. was, ja, ja. Dat, de verkiezingen, ja. Dat was echt heel spannend, zeg ja. maar. <laughs> But you're not a Trump... Nee, nee, nee, supporter, no, <laughs> Not, a, not a Trump supporter. Not at all. Have you seen Tonight Show by Matthijs van Nieuwkerk... when Elko Bosman Rosen, Rosenthal has said something about Michael Cohen? Okay. Michael Cohen is the solicitor from yeah. Donald Trump, but he has lied from the Mueller oh, yeah, Commission. Yeah, no, I just heard that right before yeah. I came here. Yeah, I saw quickly a news flash about. So uh, like, hmm, something, uh, something uh, yes, closing about Donald Trump. Exactly. Uh, I think. Of, oh. Yeah, yeah. No, that's, that's, of course, <laughs> Trump's Trump's comment was oh ja, but it's all lies, of course. Eh, fake media, fake, news. <laughs> Ah, eh, dat is even voor eh, de mensen thuis. we hebben het even half weer in de Engelse gedaan, maar dat had te maken met Donald Trump. Maar Jonathan is niet echt een Trump-aanhanger. maar dat, jullie zijn toch niet het land ontvlucht vanwege Trump? Of, nee hoor, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee maar, nee maar soms had ik wel... Ja, het gevoel dat eh, ik wilde wel wegrennen ja, ja, snel, ik snap, heel snel. Ik snap wat je bedoelt, want in, eh, in Texas eh, is een republikeinse senator... de heer Ted Cruz, degene die daar gekozen is. en geen democraat. Dus ja, het, het, het, klimaat is denk ik als jij iets niet eh, met, met Trump uit kan staan... is het Texas denk ik ook niet het klimaat om eh, te blijven zitten. Want het is over het algemeen een republikeinse staat. Ja, ja. Maar, maar deze keer eh, die andere, de Beto heet hij... de, de andere kandidaat voor governor ja. tegen Ted Cruz... hij was wel helemaal eh, de andere soort eh, extreem, zeg maar. Niet extreem, maar hij was wel progressief. En dus- ja, ik snap wat je bedoelt. Hij speelde in een punkband. Hij speelde vroeger in een punkband bijvoorbeeld. Wie? Die, die, die, die, <laughs> die, democraat, ja, ja, ja, ja, Dat is helemaal... ja, echt. Dus er zijn wel uh, ja, andere soort mensen daar ook in Texas. Niet alleen maar... Niet alleen nee, republikeinen. Nee, nee, dat, dat willen wij te veel wel geloven wat, die, wat, wat, de media ons hebben weer voorschoteld. Maar als ik dan jou zo hoor, dan blijkt het dus allemaal toch iets genuanceerder te liggen dan het eh, dan het eigenlijk eh, wel is. Nou, dat, eh, dat zijn we dan altijd wat... Maar dat is Amerika. maar nu heb jij een, een nieuw album gemaakt. Het is een album, hè? Geen ja, e ja, heel, heel, ja, ja Strange. Album. Strange. As Strange. what can you tell about the, the, the album? Well, the album was, for me, it was interesting because I started recording the album in America in, mm-hmm. in, the U.S. with some great musicians that I just met for the first time there. So I had a lap steel player, a, a cello player, cellist, you know, yeah. and uh, uh, and a, a, wonderful woman who I met who sang harmony with me on a few songs, and so, she was so amazing. And uh, then I made the recordings and then brought those <laughs> recordings back with me here, yeah. and then I, I kind of made this new album using those recordings and some new recordings that uh, that I made here as well. So it's a bit of a you know combination of those two two worlds, let's yeah. say. You know. Uh, and it's also uh, that uh, that it is still music. What you playing? Uh, a wolf in sheep's clothing. Yeah, well, I, I, would say that's yeah. Sometimes that's the case, but mo mostly that refers to some of the earlier uh, albums when I did mostly murder ballads and <laughs> murder ballads. yeah, and on this new album, I think there's only one of those. Oh. Know, so, okay. <laughs> but there are a lot of sad <laughs> songs. That's that's a lot of like broken relationship songs and uh, songs about uh, you know just yeah, there still are songs about death and things. But oh, oh, oh, all right, all right. <laughs> So all fun, eh, fun kind of. Uh, ja, eh, eh, een beetje nog de Nederlandse vertalingen erbij geven, want ja, we hebben het even in het Engels gesteld. Het album is totaal anders dan wat betreft het, het eerste werk wat we van hem kennen. Wat meer murder ballads op het eerste album en het tweede album gaat meer eigenlijk over wat ja ehm, relaties die op een gegeven moment eigenlijk beëindigd worden of wat dan ook. Ja, en dat daar ook nog trieste eh, dingen eigenlijk ook eh, bij, horen, bij horen. Dat is een beetje eh, de teneur van Estrange. Eh, dan heeft hij ook in Texas eh, een aantal, eh, of in Amerika... want hij heeft daar het merendeel van de nummers geschreven en uitgewerkt... heeft hij heel veel muzikanten, of een aantal muzikanten is hij tegengekomen... en daar heeft hij eigenlijk het een beetje mee opgenomen. En dat heeft hij hiermee naartoe genomen naar Nederland... om het uiteindelijk hier dan uit te gaan brengen. Dus dat is een beetje in het kort het verhaal. thank you very much for, for so far. Then I will play one song and then you can play with Stuart. Uh, Stuart is uh, also uh, a member of your band. Uh, I, have but, seen. But he's from England. Yeah. He's from England. Yeah, <laughs> yeah, yeah. that's Brexit. But uh, that's right. Yeah, he has another <laughs> right. whole issue with that. Yeah, <laughs> yeah. we, we're not uh, going about. we're not going having a, about no, no, Brexit. No. we're, going about music and Tell eh, More About Music. Ehm, dat is eh, voor zo dadelijk. Maar we gaan eerst nog even Nederlandstalig werk eh, draaien. En dat is van Tols. Die heeft dat ook uitgebracht. En Tols, dat is Daan van Beieren. Dat is een echte naam. En het nummer wat hij heeft op, op het album Blijf Je Cool. Weg heet hij. Hey Daan. David. Hey man, alles goed? Ja, goed. Ja wel, uh, eh, ik, eh, ik werd weer eventjes in de voerbegrenzen gejaagd. Hè? Ja, maar ik weet niet waarom. Ik weet niet waarom. Het is heel irritant. En ik weet ook wel dat het onzin is. Maar ik, ik, ik werd eventjes, ik snap het even niet. Dat leed goed frustratie op. Ja, het, was enorm frustrerend. Het was echt, ik zat boos te Ik zei van de ik, ik fiets naar huis. Ik was boos. Ja, ik, ik, snap niet eh, van mezelf dat dat gebeurt. Dat, dat probeer, ik, eh, probeer ik achter te komen. Een je probeert te onderdrukken, maar dat is ook geen zin. wat al uh, verschrikt te kijken. Wat, uh, wat gebeurt er met die, uh, met die tolls? Nou, dit, is het, dit is het nummer. Dus gewoon anderhalve minuut. weggeet het nummer. En daar heeft hij dus een aantal soundbites bij gebruikt. Nou, zo, wat denk ik dan. Ehm, are you ready to play? And are ready to play some... some songs from Estranged. which number, with, which song will you start? This one is called Things Will Look Different. Okay. Dat was de first song, het eerste nummer eh, van het... Eh, eh, nou, niet het eerste nummer wat, wat je kan vinden op Estranged. Maar het is één van de nummers die op het album te vinden is. The next one! Is, this one is called Houses. Houses. Okay, here we go. het eh, eerste gedeelte van, eh, het, eh, van de tweetal wat hier speelde. Strange* heet het album van Dusty Stray. Nu weer terug naar twee jaar terug in de tijd. En twee jaar terug in de tijd, dan heb ik het over de Ever After Project. Oftewel de Tree of Life. Dat, daar is het aan opgehangen. was een initiatief van Michel Ebbe en de Matt Keuzerun. En de Met is eh, ook nog eh, actief voor Dare to Run Management. En eh, met haar hebben wij het genoeg gehad dat hier ook niet zo lang geleden... ik denk een maandje of drie, vier terug... dat hier Tibi Florissen, Michel Ebbe en ook Lisette Fink hier zijn geweest. En over Tibi Florissen, daar hebben we ook goed nieuws van, want hij is bezig met nieuw materiaal. Maar dit heeft Tibi er nog achtergelaten... in de tijd dat hij dus meedeed aan dat project. When the world, when the world is fast asleep. sound slowly says goodnight. The shades go down all over town, and I turn on the lights. When I get in bed and lay my head on your warm and velvet chest, I am lost for words. I don't feel the urge. Let the silence do the rest as you slowly. dark and greet you as a friend. The morning light will come in time. Oh, summer dress, but the sparkle in your eyes Reveal a center of helplessness. Let go full of food and clothes. Got a song to sing as I go, so I won't get the worries no more. It's calling, even my heart it's falling, falling apart from the mountain chain. But you won't live long if you walk in rain. serious ones with the heads up high and marching on. Gotta be as I go, so I won't be the song to sing as we go, so we won't need our worries no more. It's calling, calling a new star shining, shining on our hearts from the sky so blue. Step by step, I walk with you. dat was uh, Brechtje Sandelecour samen met uh, Michel Hebben. Ook een eh, nummer geschreven op The Tree of Life. Want dat is het album wat, wat centraal staat vandaag bij ons. Omdat het nou ja, vorige week is het eh, twee jaar geleden dat ze dat eh, hebben bedacht. Eh, twee mensen, Michel Ebbe is er een van. En zijn meisje De is de ander. Dus wat dat er gaat, denk ik, is altijd wel leuk om daar eens even wat meer weer bij stil te staan. En Michel Ebbe komt zo dadelijk ook nog voorbij. Maar dat zo dadelijk, want hij staat weer in de in de startblokken. Eh, dit zijn eh, deze twee songs die hij nu gaat spelen. Die komen niet van dat album Strange. Die komen... Nee, nee, wel, wel. Die oh. volgende twee wel. Ja, de volgende de twee. twee de, laatste twee. Oh, is het, is het weer op het verkeerde nee, bij? Nee, ja, ja, die <laughs> zijn wel, ja, maar ja, ik speel deze twee alleen. Ja, oh, Deze twee eh, nummers die staan dus wel op wel Strange. ja, Maar jij speelt ze alleen, dus zonder Stuart erbij. ja, dat, Was, dat was het. Ik, had het niet al, ik had het excuus voor mensen thuis. Voor eh, de Freudiaanse eh, misverstanden en uh, versprekingen. Maar goed, which two songs would you play? Okay, I'm going to play the song Window. Window. And that will be followed by the song Through the Atmosphere. Yeah. Yeah, here we go with Window. 雪。 other one. Thank you. Okay, <laughs> the other one. This is uh, Through the Atmosphere. daarvoor hoorde je Window hier. Window. Ja, inderdaad. Straks gaan wij nog in het eh, tweede uur natuurlijk eh, nog iets van eh, Dusty Stray horen. Achter Dusty Stray schuilt Jonathan Brown. Want dat is de geestelijk vader van Dusty Stray. Dat, eh, dat moet ik er dan bij zeggen. En het is folk. Eh, nou, eh, dat is ons niet vreemd. Want we krijgen soms nog wel eens van onze vrienden van King Forward Records... zelfs ook nog materiaal uit Amerika. Dus, en dat, dat, dat is ook leuk materiaal. Max Wiener bijvoorbeeld. Mind of Max heet dat. En natuurlijk hebben we ook vorige week Stanley geïntroduceerd. Die komt ook uit Amerika. Die komt weer uit Minneapolis. Dus de windstreken in Amerika bereiken ook nog hier eh, het Nederlandse Alternative FM. Dat, dat wordt nog eh, een stuk interessanter ook allemaal. Eh, we gaan weer terug naar het lijstje. Want ik zei al, Michel Ebbe, een van de, de, mensen die het initiatief heeft genomen voor dat verhaal. A Letter to Dreamland heet het nummer. En dat is niet helemaal des kerstmis, maar dat gaat natuurlijk... de kerst wordt er wel in genoemd. En dat is eh, dat eh, hij hoopt dat het kind, wat dan, eh, dat dan niet meer onder ons is... dat het dan verder leeft en dat ze daar ook kerstmis kunnen vieren. Let maar op, want hij heeft het erover in deze song. Hier is Michel Eber, A Letter to Dreamland. Hey there, little sister. what's going on? It's been ages, way too long. A lot has happened, months went by. Sometimes a laugh, sometimes a cry. Oh, I wanted to write sooner, words were hard to find. Didn't know how to tell you what's been on my mind. I'll ask Father for your address and tell the mailman to get there fast. Day grows short and making way for the night. Moon comes up, look how bright it shines. I'll go to bed early as soon as I can. There in dreamland, I will see you again. try my best to do as you ask, but it's hard to see that he's so sad. So I've been good, kind and bold, and I always listen to what I am told. Mama, like you, she tries to be strong, fighting tears where they belong. Oh, it's unfair. Life moves on in a world without end everything's wrong. sky turns gray, it slowly gets cold. Birds leave for summer, leaves start to fall. We know there is magic, it isn't hard to find. There in dreamland, first snow will fall. I miss your smile. I miss our adventures these countless times. Oh, I miss us playing all the fun that we had. Even our fights, well, they weren't so bad. So may you look like a princess in your favorite pink dress. May snow angels be your dearest new friends. May you always be happy never be blue and forever remember the ones that love you. Well, that's it for now. I'll ride again soon, and I hope they're in dreamland. It's Christmas time. storm night Jane Sadler. Nog heel even heet het eh, nummer wat je net hebt eh, kunnen horen. En ehm, zij komt ook uit, eh, uit Rotterdam. Ja, ik ken haar, ja. Jij kent haar? Ja, ja. ja, ja, Martha Jane Sadler. ik denk dat zij woont nu in Amsterdam, denk ik. Dat weet ik niet zeker. Eh, zij, ze woonde daar, dacht ik. Maar, ja, ze heeft, eh, maar ze is eh, actief nu met een andere band. Mhm. dit, dit dateert weer onder haar eigen, is weer, haar eigen naam. Maar ze is met, met allerlei dingen bezig. dat is heel erg goed. Ja, ja. ja, dat, Dat, dat, dat, dat, heb ik. Ik heb net iets achtergelaten op de Facebook. ben niet we are not acquainted, zoals we dat mooi in het Engels eh, zeggen. Maar het vriendschapverzoekje is onderweg. Eh, maar ze speelt tegenwoordig bij Martin Jane en de Talisman. En de Talisman. Dat is eh, de, de, de band waar ze nu speelt. dat, dat is nu. Maar toen was het nog Ever After, Tree of Life. En dat nummer wat je dus net hebt gehoord was in het Nederlands. Ehm, goed, we gaan nog even praten met de gast. Want ja... Jonathan is natuurlijk niet voor niks de naam Dusty Stray. Where does that come from? Uh, yeah, people ask me that all the time, and I, I have different <laughs> answers every time. I don't really. <laughs> yeah. yeah, it's just it's it's it's really just a made up name that I thought sounded kind of nice together, the two words, Dusty Stray. Kind of, yeah, uh -huh. but uh, I You know, a stray is een... like stray cats? Zwerver? Zwerver? Zwerver. Zwerf, uh, stray ja, ja, precies. Maar Meer, als, eh, zoals een, een, ja, een hond of Stoffige zwerver. <laughs> Ah, ja, ja, het is een stoffige zwerver. Is precies, ja. Dat is goed. Eh, maar ehm, dan ga ik weer eventjes in het Nederlands. proberen hem eh, weer in het Nederlands te beantwoorden. Is dat ook dat je misschien een beetje zo eh, onopvallend dan ergens willen gaan zitten eh, als een soort zwerver en dan dingen waarneemt? Is dat een beetje Niet precies als een zwerver, maar ja, wel dat ik eh, een beetje, ja, overal, ja, ik weet niet waar, waar ik heb geen thuisgevoel precies in één plek. Ja, Heel veel verschillende plekken ja. wel. Maar ik woonde in Barcelona acht jaar. Daar heb ik de, mijn Nederlandse vrouw uh, ontmoet. dus ja, en, en, en ik voel me thuis daar en ik voel me thuis hier en ik voel me thuis eh, ja, ook in Amerika soms, maar <laughs> soms ja, Ja, soms, ook weer niet. Eh, eh, alleen als de president Donald Trump hem, dan voel je nee, je niet thuis. nee, maar goed, dat is een flauwekul natuurlijk. Eh, maar, ehm, nou ja, goed, het is een beetje... Nou, ja, je bent, je bent, je wandelaar. Dat, dat, is, wandelaar. ik ben een nou, beetje een snap ik ook waarom jij je dus, dus die steen noemt. het is een beetje een zwervend bestaan, maar in elk land pik je wel wat op, denk ik. Ja. Dat is het toch, of niet? Ja, en ik, vind, ik, ik, en ik heb ook iets met eh, oude dingen. Ik ben echt een eh, soort... Eh, ja, ik, ik vind oude objecten echt een soort met... stof daarop. Ja, ja, <laughs> ja, ik, bedoel, ik in een kringloop. Ja, ja, ja, ja. ik, vind, ik vind altijd leuke dingetjes daar te vinden. Een soort ja, ik ben altijd op zoek naar rare kleine dingetjes. En, en de, de plaat, de, eh, de cover ja. op de nieuwe plaat... is een van die soort dingetjes. Een, een soort eh, heel klein uh, hout figuur of zo. Van een, het was een speelgoed of iets. Maar, maar het heeft nu geen ogen meer of zo. En, ja. en het is een beetje creepy. <laughs> maar ook een beetje mooi vind ik of zo. Ja, ik, ik dat is de, de foto voor de, van de... Ik draai er nog één. En dat is eh, Corvin Sylvester tot aan het nieuws van uh, eh, 9 uur. En dan moet hij wel komen. En dat nummer dat heet This Is Real. Ook van dat project The Tree of Life. can't say why you walk. You can't say why you move. But you can't say anything. Is this how you feel? But you can't say why you walk. You can't say why you move. But you can't. time. You can't say why you walk. You can't say why you move. But you can't say anything. Is this how you feel? But you can't say why you walk. You can't say.